Voor het verhogen van beloningen moet draagvlak zijn... en verantwoording worden afgelegd. Daarnaast moet het mogelijk worden om beloningen terug te vorderen... als banken in de problemen komen. Dat voorstel mag volgens de bankensector wettelijk niet. Steeds meer mensen reizen met een internationale trein. Ten opzichte van vorig jaar steeg het aantal passagiers naar Parijs met 6 naar Berlijn met 9 en naar Brussel met 12 Volgens NS International is dit te danken aan onder meer milieubewustzijn. Jonge baby's kunnen voortaan toe met twee in plaats van drie vaccinaties tegen kinkhoest, staat in een advies van de Gezondheidsraad. De vaccinatie na twee maanden kan komen te vervallen, mits een zwangere vrouw zich heeft laten inenten tegen kinkhoest. Zwangere vrouwen kunnen per 1 januari een kinkhoestvaccinatie krijgen. Het briefje dat rondging onder een paar spelers van het Nederlands elftal... in de slotfase van de wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League... heeft 35.000 euro opgebracht. Dat gebeurde tijdens een veiling van de Johan Cruijff Foundation. Op het briefje stond onder meer dat Virgil van Dijk in de spits moest gaan spelen. De verdediger maakte in de slotfase de 2-2... waardoor Nederland zich plaatste voor de finale ronde. Manchester United heeft per direct afscheid genomen van trainer José Mourinho. Hij zat sinds mei 2016 bij de club. De Portugees was de opvolger van Louis van Gaal. Manchester United won onder zijn leiding onder meer de Europa League. Momenteel staat United op de zesde plaats in de Premier League... op 19 punten van koploper Liverpool. Het weer. In de loop van de dag steeds meer zon... en het blijft droog bij een graad of 7.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 Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. ZFM. Ho, ho, ho, Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. ZFM luncht. Christmas, my dear. The time doesn't matter where we all go, it doesn't matter if the same road It's naturally.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 The first thing at Christmas that's such a pain to me is finding a Christmas tree. The second thing at Christmas that's such a thing to me. Rigging up the lights and finding a Christmas tree. The third thing at Christmas that's such a thing to me rovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The fourth thing at Christmas that's such a thing to me. Sending Christmas cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The fifth thing at Christmas that's such a thing to me. Five months of bills. Sending Christmas cards, hang leftovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The sixth thing at Christmas that's such a pain to me. Facing my in-laws. Five months of bills. I hate those Christmas cards. Hangovers, rigging up these lights, and finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas that's such a pain to me heel beetje facing my inwards. Five months of bills. Standing Christmas cards. Oh, jeez. I'm trying to rig up these lights. And finding a Christmas tree. The eighth thing at Christmas that's such a pain to me. I want Red Farmer for Christmas. Charities, and what do you mean you're in-laws? Five taking out these cards. Uh, you just get me up here, huh? Well, we have no extension cords. I'm finding a Christmas tree, The ninth thing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. Five months of bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now why the hell are they blinking? And finding a Christmas tree. The tenth thing at Christmas, that's such a pain to me. Batteries not included. No parking spaces. Buy me something. Get a job, you bum. I'm oh, facing the in-laws. Five months of bills. Yo ho, sending Christmas cards. Oh, jeez, look at this. One light goes out, they all go out. And finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas, that's such a pain to me. Stale TV special faces. go to the bathroom. Charities. She's a witch. I hate her. Five months of Oh, I don't even know half these people. Uh, who's got the toilet paper? Got huh? a flashlight and no fuse. finding a Christmas tree. The twelfth thing at Christmas that's such a pain to me. Singing Christmas carols. Still TV special. Batteries not included. No parking. Eh. Yeah. Shut up, you! Fine, you're so smart, you ring up the lights! admit it, but I know you know, know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now, and I just want.